Mariette Krol met het NOS Journaal. President Rajapaksa van Sri Lanka is op de vlucht geslagen, meldt de BBC. De president zat ondergedoken sinds zaterdag. Toen bestormden woedende demonstranten zijn residentie. In Sri Lanka is het al tijden onrustig en zijn regelmatig grote anti-regeringsdemonstraties. De betogers houden de regering verantwoordelijk voor de diepe economische crisis... en het grote tekort aan voedsel, brandstof en medicijnen. Ze eisten al langer Rajapaksa's vertrek. Volgens de BBC is niet alleen de president gevlucht, maar ook zijn broer, de Sri Lankaanse minister van Financiën. In de Britse plaats Telford zijn de afgelopen decennia meer dan duizend meisjes misbruikt. Dat concludeert een commissie na onderzoek dat is ingesteld na publicaties van de Sunday Mirror. De Britse krant meldde vier jaar geleden dat in Telford sinds de jaren 80 honderden meisjes waren gedrogeerd, misbruikt en mishandeld. Volgens de krant hebben de autoriteiten het probleem steeds onderschat en zwegen ze over de Aziatische achtergrond van sommige daders... onder meer uit angst voor beschuldigingen van racisme. Luchtvaartmaatschappij Iceland Air stuurt de komende tijd op elke vlucht van IJsland naar Schiphol twee eigen bagagemedewerkers mee. Die gaan op de luchthaven bagage van de passagiers laden en lossen. Iceland Air hoopt dat zo de afhandeling op Schiphol sneller gaat... nu de luchthaven kampt met enorme personeelstekorten. En het Nederlands vrouwenelftal moet het in de tweede EK-wedstrijd tegen Portugal doen zonder aanvoerder Vivianne Miedema. De spits heeft corona en zit in isolatie. De afgelopen dagen testte ook middenvelder Jackie Groene al positief... en viel keeper Sari van Veenendaal uit met een schouderblessure. Het weer vannacht bewolkt en zacht. Het blijft 17 tot 20 graden.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 hoofdletter Z in de zomer is jouw keuze ZFM. the clouds De repente una voz me decía, está bien hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios, cuando más me divertía, y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está un lado al mundo a la Todo el mundo está en la buena, pero en la mala.